Het is een van de maatregelen die hij heeft aangekondigd... naar aanleiding van de mislukte aanslag op een Amerikaans vliegtuig op eerste kerstdag. Ook moeten de diensten informatie beter uitwisselen, moeten de analyses worden verbeterd en worden er honderden extra air marshals ingezet. Dat zijn bewapende begeleiders van vliegtuigen. Obama presenteerde gisteravond de conclusies van een onderzoek van het Witte Huis... naar de rol van de veiligheids- en inlichtingendiensten... bij de mislukte aanslag boven Detroit. De Friese Milieufederatie maakt zich zorgen over de extra zoutwinning uit de Friese bodem. Minister van der Hoeven gaf daar gisteren toestemming voor... vanwege dreigende gebrek aan strooizout. Volgens de Milieuvereniging is de zoutwinning schadelijk voor het milieu en de waterhuishouding. De Nederlandse autobouwer Spijker heeft een nieuw bod uitgebracht op het Zweedse Saab. Hoe hoog dat bod is wil topman Muller niet zeggen. Twee eerdere biedingen door Spijker werden door Saab-eigenaar General Motors afgewezen. Spijker stuurde het nieuwe bod via e-mail naar de VS. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. In Zuid-Egypte zijn na de aanslag van gisteren honderden orthodoxe christenen van de Koptische kerk slaags geraakt met de politie. Ze verwijten de overheid niets te doen tegen het geweld tussen moslims en de christelijke minderheid. Gisteren kwamen zes kopten om het leven toen ze door moslims vanuit een rijdende auto werden beschoten. De futuristische boot van de actiegroep Sea Shepherd is bij de Zuidpool gezonken. Het is niet gelukt om hem op sleeptouw te nemen. De boot van de milieuactivisten raakte woensdag zwaar beschadigd door een aanvaring met de Japanse walvisvaarder. Nieuw-Zeeland en Australië, die de territoriale wateren in het gebied delen... gaan samen onderzoek doen naar de aanvaring. Ze proberen onder meer vast te stellen of de boot van de actiegroep opzettelijk is geraakt. Het weer af en toe zonde kan ook sneeuw vallen. Eerst op de Wadden en later ook op andere plaatsen.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 shine on the occasion. A sophisticated lady